na een tip over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Mark Overmars... Drie vrouwen vertellen dat hij zich aan hen opdrong met appjes en dickpics. Meldingen ervan zijn volgens de krant niet opgepakt. Overmars stapte gisteravond op als directeur voetbalzaken bij Ajax. Er wordt waarschijnlijk volgende week versoepeld, laten bronnen weten aan Nieuwsuur. De besmettingen lopen naar verwachting eerst nog iets op. Maar door de vaccinaties verwachten ze in de ziekenhuizen geen drama's meer. Het lijkt dus op een goed moment om te versoepelen, zegt politiek verslaggever Arjen Noorlander. Dan kun je denken aan uh, vollere voetbalstadions, vollere theaters. Toch weer later op café en de nachthoreca in. De volgende persconferentie is volgende week dinsdag. Twee jongens van 20 en 21 uit Eindhoven zijn vanmiddag omgekomen door een lawine. Ze waren volgens reddingswerkers op dat moment of piste aan het skiën in de Franse Alpen. De twee jonge skiers lagen op 1 meter en 1,5 meter onder de sneeuw. Reanimatie mocht niet meer baten. En fans van NEC en Vitesse krijgen nog één laatste kans om te bewijzen dat de twee clubs met toeschouwers tegen elkaar kunnen spelen, zonder rellen. Op 17 oktober waren er rond stadion De Goffert in Nijmegen zware ongeregeldheden na een wedstrijd. En dat willen de clubs niet nog eens meemaken, zegt de directeur van NEC. We hebben geen boekje waarin staat precies wat er moet gaan gebeuren. Maar als dat soort dingen zich weer laten zien, ja, dan heeft het weinig zin om ook weer het te gaan proberen met uitpubliek. Ik denk ook niet dat we dat moeten willen. Want uiteindelijk ja, doen we alles voor die 99% goedwillende supporters die dit niet allemaal willen. Ja, en eh, die willen we ook een, leuke wedstrijd eh, geven. En ook een veilige wedstrijd van tevoren en afloop. En dan nog het weer. Komende nacht in het noorden wat regen. Morgen overdag van tijd tot tijd wat licht regen. Het wordt een graad of 10. Het is maandagavond. Het is 11 uur. Dit is Play It Loud. luisteraars. Welkom bij een eh, speciale uitzending van Play It Loud. Mijn naam is uh, Marcel van Kuik. En eh, ik zit hier samen met Pim Groof en mijn vriendin Esmeralda. En je hoorde net ehm, Metallica met Nothing Else Matters. Ja, dat is de uitnodiging. ja. Inderdaad ja. Nou, gedaan. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal gaat draaien. Ik heb wel een beetje beeld van wat Gert heel mooi vond. Zal ik hem gewoon Gert noemen? Dat ja, dat is prima hoor ik, heb een beetje een beeld van wat hij leuk vond, maar kijken of het bevestigd wordt. Dus ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, ja zeker. Nou, ik ga er eh, in ieder geval een mooie uitzending van maken. Ja. Alles eh, uit de eerbetoon voor mijn vader. En de eerste vond hij al mooi? De eerste vond hij zeker mooi en die is ook op zijn eh, uitvaart gedraaid. Ja. En uh, ja, schitterend nummer. Het is geen echte hard het is wel een melodische hard Dus dat ja, maar officieel is het natuurlijk wel een metal band, dus ja, <laughs> dat dan weer wel. Esmeralda, ook bedankt. Thank you for being here. Thank you for inviting me. Of course, anytime. Mhm. Oké, oh. we gaan gauw door naar een eh, volgende plaat eh, die mijn vader ook eh, geweldig vond. En dat is Pink Floyd. En hij draaide die muziek altijd lekker luid op de bank. S'avonds, ja. ja, dan deed hij de lichten uit, een koptelefoon op. En dan ging de speaker of de volume altijd heel erg omhoog. Ja. Hij, had, hij had één nadeel, of dan mhm. zette hij zijn koptelefoon op en dan ging hij meezingen. Ja, dat deed hij ook altijd. Ja, ja dat meezingen, dat, eh, dat namen wij hem niet echt in dank af, nee. <laughs> dat eh, kon hij niet zo goed in uh, maat houden. En nee, dat was niet helemaal... het, leuke is dat als je koptelefoon op, dan, dan, hoor je jezelf eigenlijk niet, hè? Nee, klopt. dan, ja, dan, ja, dan ga je meestal steeds harder zingen. Ja. <laughs> Dat kan niet altijd natuurlijk. Nee, de, de, de buren waren daar niet dankbaar voor. En ook, ook zijn, eh, mijn moeder dan, zijn ex-vrouw, die eh, nam het ook niet in dank af. En soms kwam ze dan eh, binnen... Ja, en dan lag hij op de bank en dan deed ze het licht aan. Of dan zei ze wat tegen hem. En dan schrok hij zich wezenloos. Ja, dat vond hij niet fijn. Dus, ja. Maar ik wou dus een nummer gaan draaien van Pink Floyd, eerder gezegd. ja, toepasselijk nummer wat ik vond is Money. we zouden aanvankelijk Comfortably Numb draaien. Maar helaas... toepasselijk? Die is ook wel toepasselijk en die vond hij ook heel erg eh, mooi. Money is toepasselijk in de zin van... hij was natuurlijk bankman, jarenlang uh, eh, de ABN AMRO. En daar heeft hij altijd te maken gehad met geld. Dus eh, bij deze. certainly was in the right. Yeah, it's definitely not like he was cruising for bruising. Yeah, I don't know, I was really drunk the time. You just told me it was ja, nou goed, 1, 2, 4. Ja, ja, nu staat hij goed. goed. Oh, okay. <laughs> ja, ik hoor je nu goed. Ja, <laughs> ja bedankt. Check. Ja, je hoort. Je, <laughs> ja, bedankt voor de tip. Ja, graag gedaan. Ja, ja. Bedankt, um, live Het ging even wat fout. Nou ja, beginners, uh, nou ja, nerveusiteit, zeg maar. Nou ja, dat was natuurlijk Pink Floyd met eh, Money. Maar was hij een groot fan van Pink Floyd? Ja, zeker. En we zijn je al een paar keer gezien? Uh, nou, we zijn samen naar eh, Pink Floyd geweest zelfs. Ja, in de Kuip. In ja. In 1993, als ik me niet vergis. Dat is een tijd geleden. Dat is een hele tijd geleden, ja. Dat was de Division Bell Tour. Oh, te en, was gaaf. Ja, de, de de lichten, dan ze hadden lasershow natuurlijk. En die was gewoon zelfs in Zandvoort te zien. Zo eh, helder was het die avond. Ja, was schitterend. Ja, het is echt een eh, geweldige ervaring om Pink Floyd live te zien. en later... Eh, die, bassist gezien, een jaar of vijf, zes terug of zo... in de Ziggo Dome. Oké. was ook mooi. Ja. Ook met dat eh, varkentje dat... Eh, eh, Roger Waters ja, over. Ja, ja, die heb ik ook live gezien. Heb je ook live gezien? Ook in de oh. Ziggo Dome inderdaad. Ja, met dat varkentje. Ja. Nou, dat zou best kunnen inderdaad. Te gek. Ja, en ik heb hem één keer met mijn vader gezien, geloof ik. En één keer dus met zijn vriendin oh. Angelique. ja, toen je hij niet kon... veel met hem naar muziek geweest? Ja, zeker. Ze zijn heel, vaak naar concerten geweest. Ja, ook ah, vooral van de komende band die ik nu ga draaien... zijn we zelfs vier keer geweest. Ah. En hebben het over de Nederlandse Rolling Stones. Nederlandse <laughs> Zo noem ik ze eigenlijk, want zijn natuurlijk al eh, vrij eh, lang bezig en actief. En ze maken een soort gelijke muziek natuurlijk. Dan heb ik het over de Golden Earring natuurlijk. Ja, en eh, ja, afgelopen jaar natuurlijk dat nieuws gehoord van George Cormans. Ja, zonder dat hij heeft. Ja. En daar was mijn vader ook best wel van ontdaan. Ja, oké. En omdat hij ja, ook een groot fan was van Golden Earring... ga ik nu Radar Love draaien. Een van zijn favoriete nummers. Ja. En die draaide hij ook op eh, standje burenruzie altijd. <laughs> standje burenruzie. ja, zo noem ik het. Ja, dat ging altijd keihard aan. Ook in de auto draaiden we hem ja, regelmatig. Ja, ik vind Ja, precies. Heerlijk.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 Ja, Ja, het zijn allemaal lange nummers. En ook een beetje oude nummers dan. Ja, daar was hij gek op. Ja, dat een hele oude nummers. 12 jaar toen hij met de Kings begon of zo, maar... Ja ik Ja, The Sound of Silence. Nee, The Sound of Screaming Day. Ja, nou, dat, in het begin jaren 60 inderdaad. Eh, ja, daar was hij ook van inderdaad. Was maar ja, eh, ook het latere werk vond hij wel goed hoor. Zeker ook van... Maar die eh, oude nummers krijgen we niet te horen? Mijn tijd, mijn nummer. Ja, er komt nu al wat langs uit ah. jouw tijd. Ja, zeker. Nou, wat ik wou zeggen inderdaad. hij was groot fan van de jaren 60 in het algemeen. En hij luisterde nog vooral veel naar de Kings, de Beatles. en ja, was ook groot liefhebber van Brian Wilson van de Beach Boys. Klopt, ken ik. En ja. Eh, Pet Sounds was eh, zijn eh, favoriete album. En die heb ik als klein kind ja, echt heel vaak aan moeten horen. Niet dat ik het erg vond hoor, maar ik ben er echt mee opgegroeid. Oh. En ik kan het nu ook erg waarderen. Ja, het is verschrikkelijk mooie muziek ook. Zeker al die harmonie en zo, al die instrumenten. Stemmen, ja. ja. En ze maken natuurlijk een beetje surfmuziek. Ja. Eh, ja, wat ik ook wel eh, erg lekker vind altijd. Dat een beetje surfpop. Ja. Uh, en, nummer was waren ook behoorlijk onder de indruk van de Beach Boys. Ja. Hè? Ja, Op een gegeven moment ook het gebruik van harmonica's en zo. Vreemde instrumenten. En hebben ze wel een beetje van de Beach Boys overgenomen misschien. Ja, dat denk ik. Ja. Goeie keuze, Gert. Zeker goede keuze. Gert, we gaan hem voor jou draaien. Speciaal het meest mooie nummer die ze hebben gemaakt. Dan kun jij hem invullen, Pim. Weet je welke ik <laughs> bedoel? nee. Eh, voor mij hebben ze het veel meer gemaakt, hoor. Bij mij is het Beach staan op nummer 2.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 En je hebt een mooiere stem dan je vader. Ja. Hm? Sorry? Je hebt een mooiere stem dan je vader. Ja, vind je? zingen, ja, dat uh, oh. Nou, dankjewel. Dankjewel voor het compliment. Niemand die het heeft kunnen horen, behalve eh, hier. Nee, ja, ja, ja, ja. <laughs> maar ja. Nou ja, dankzij heb ik deze band dus ook leren waarderen. En groeide mijn liefde voor de 60s enorm. Een van de bands waar hij altijd, maar vooral de laatste tijd... veel liefde voor had, was Chicken Shack. Chicken Shack. Ja. ja. dat is niet zo bekend. Eh, nee, is, niet zo bekend bij heel veel mensen inderdaad. Ja, de meest bekende nummer die ze hebben uitgebracht is I'd Rather Go Blind. Ja. Vind ik ook een schitterend nummer. Vind ik ook, ja. Maar eh, er bestond nogal eh, onbegrip bij hem... dat er geen enkel nummer van deze band in de top 2000 stond. Ah, en hij deed er alles aan om, om er toch in te stemmen. Ja, in ons programma heeft hij twee nummers waar ze niet in zingen en zo. Ja, klopt. Ja, en dat nummer ga ik inderdaad ook draaien. Oké, vandaag. Het gaat om uh, Clown. Je had hem ook al eh, gedraaid eh, tijdens jullie hier, Woensdag. goedemorgen. Dat vond hij een van de mooiste nummers, ja. Ja, dat vond hij echt schitterend. Dus die gaan we dan ook draaien vanavond. speciaal voor jou, pa. Die, die Clown. Sluitend het prachtige en passende Old and Wise van Alan Parsons Project... met Colin Blunstone als zanger. Hij draaide ook heel vaak hun muziek en is diverse keren naar het concert van hem geweest. Volgens mij heeft hij zelfs een gesigneerd exemplaar van een cd van hem gekregen zelfs. Elke keer als ik dit nummer hoor krijg ik kippenvel. Wat een mooie stem heeft deze man. Heb hem gelukkig ook zelf eh, een keer live mogen zien... doordat mijn vader helaas niet eh, fysiek in staat was om te gaan. Daar baalde hij toen erg van, maar het was een geweldig optreden... en ik ben blij dat ik dat heb eh, mogen meemaken. Wat mij ook kippenvel geeft is de muziek van de volgende band... of artiest Cat Stevens. Eh, tegenwoordig bekeerd tot de islam... en onder de naam Yusuf Islam verder is gegaan. En dan met name bij dit schitterende nummer van Father and Son. Iets wat voor mij eh, veel van emotionele waarde is... en ik nog altijd tranen van krijg in mijn ogen. Hij zal het fijn vinden dat ik dit nummer vanavond speciaal ga draaien voor hem...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 Ja, terecht ook. Heeft hij al eens gezegd over zijn eigen top 10 Nee, ja. Hij eh, wou voor, de laatste jaren, voor het laatste jaar wel die een top 30 eh, of 35 maken. In ieder geval de nummers doorsturen, maar dat is er niet van gekomen helaas. nee, jammer. Heel erg jammer. Dat is wel leuk. Ja. Maar dat vragen ze ook regelmatig aan mij. Maar ja, het verandert per dag natuurlijk. Ja, precies. Het is maar net hoe je stemming uh, eh, staat uiteraard. Helemaal Ja. En nou ja, zoals mensen gezien hadden... kreeg ik het even te kwaad bij Cat Stevens, Father and Son. Dat nummer heeft voor mij een hele emotionele waarde. Ja, zeker. Mag ik vragen waarom? ja, het is gewoon, eh, het raakt me. Eh, de, de, stem van die man, uh, de, okay. het nummer zelf is gewoon prachtig. En de teksten natuurlijk slaat heel erg ook op onze vader-zoon relatie die we hadden. Oh. Zekers. Ja. Luister je veel naar teksten? Ja, best wel. Ja? Ja, ik ben wel echt een tekstman, ja. Ja, ik niet zo, nee. Ik ben ja. meer van de muziek de melodie. Ja, de muziek en de teksten eh, gecombineerd, zeg maar. Dat okay. weet maar goed te raken. Nou ja, eerder noemde ik natuurlijk al eh, twee van mijn vaders favoriete Beatles. Uh, draaide ik net John Lennon natuurlijk. Een ander mag niet ontbreken, en, eh, dat is George Harrison. En ook een nummer van de Beatles natuurlijk. En mijn vriendin heeft ook een, ja, een herinnering aan de Beatles en mijn vader samen. Dus baby, you, you want something to say about your experience, your uh, memories with my father, please. Okay. The first time I was invited to the house of Marcel's father, I was so nervous. Then they opened the door and we drank a tea. The conversation started and it was so interesting to listen to her. He made some jokes. He asked if my country was free and democratic. And at the end, he asked me if I know who the Beatles members were. I was in doubt to say John, Paul, George, and Ringo, because he, as a real fan, should knew that we also need to mention Norman Chapman or Pete Best as well as previous members. Heard also shared his fascination about the Kings and where most of the people listened the Beatles of the Rolling Stones, he kept listening to the Kings. Marcel told me that his father used to increase the volume while listening to Shine on You Crazy Diamond and Wish You Were Here of Pink Floyd. Time is a mystery, and unfortunately, I could not ask here many questions about when he discovered the Beatles' music, which was his favorite album, and which were the underrated songs according his opinion.